12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen en tsunami... op het Indonesische eiland Sulawesi is gestegen tot 832. De autoriteiten houden rekening met duizenden doden. Tot nu toe zijn vooral veel slachtoffers geborgen in de hoofdstad Palu... maar veel afgelegen gebieden zijn nog niet door hulpverleners bereikt. Het Indonesische eiland werd vrijdag getroffen door twee aardbevingen... gevolgd door een tsunami met metershoge golven. De politie heeft een man van 24 uit Bergen-op-Zoom aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 25. Die vrouw werd gisteren doodgevonden in haar appartement. Ze was met geweld om het leven gebracht. De dader was op de vlucht geslagen. De man meldde zich vannacht vrijwillig bij de politie. Hij wordt vandaag gehoord. In het appartement in Bergen-op-Zoom trof de politie gisteren ook een huilende kleuter aan. Die is ondergebracht bij een pleeggezin. Elon Musk en zijn autobedrijf Tesla hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond. Musk treedt tijdelijk terug als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar. En er wordt een boete betaald van 40 miljoen dollar. Musk houdt wel de dagelijkse leiding. De toezichthouder had Musk aangeklaagd vanwege een tweet die leidde tot onrust op de beurs. In Houten is een automobilist vannacht ernstig gewond geraakt na een achtervolging door de politie. Toen agenten de man van 19 uit IJsselstein wilden aanhouden, ging hij er vandoor. Uiteindelijk schampte hij met zijn auto een bermafscheiding... waardoor hij de macht over het stuur verloor. Hij werd uit de auto geslingerd en zijn auto kwam ondersteboven in een sloot terecht. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, later vanuit het noordwesten meer bewolking en kans op een bui.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 Nee hoor, ik zit erbij. Ik zit achter de knoppen, luisteraars. Ga niet naar de knoppen, maar ik zit er gewoon lekker achter. The Winner Takes It All, een ander Gespeeld door het Jazz Collective. U kent allemaal het... Eh, ja, grote ABBA-hit. En eh, nog steeds is ABBA actueel, want er is nu weer een musical. Albert Verlinde heeft dat weer eh, gelanceerd. De, de, musical Mamma Mia natuurlijk. met al die mooie ABBA-hitjes. Maar in een jazzy vorm is, er ook wel, is het ook wel leuk om naar te luisteren, vind ik zelf. We gaan genieten van... When or When. En dat doen we met George Michael, jawel. In een jazzy jasje. want ook George Michael zong jazzy repertoire. It seems we stood and talked like this before We looked at each other in the same way then But I can't remember where or when The clothes you're wearing are the clothes whoa. The smile you smile, you were smiling then, but I can't remember. for Michael met uh, Silence. We gaan eventjes een uh, Hammond werk laten horen, luisteraars... van uh, Hammond-organist Rob Mostert. Back in Time. See, I'm not a jealous type of girl But when I see my man alone pain Cause I know I can't compete With a lady that's so rough and neat She takes him back in time something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith came to town and got real close. Good fever hit me bad, yeah. It never left, y'all. gaan uh, genieten van eh, Toet Stielemans met Big Bossa. hij wordt bijgestaan door eh, saxofonist Ferdinand Povel. van uh, Toets Tielemans. Nou, u zult zeggen, zo wat. Nou, dat zeg ik ook, zo wat. Maas Davis trouwens ook. Luister maar. Mm-hmm. improvisatie hier eh, door Miles Davis, het orkest van Miles Davis met So What. We gaan eventjes luisteren naar een eh, werkje van de Carpenters in een jazzy jasje gestoken. En dat wordt uitgevoerd door Taryn Splitman. Yesterday once more. And listen to the radio. waiting for my favorite songs, and they play that sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I loved so. Where they get to the point where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone the good times that I had makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Yesterday Once mooie muziek van de Carpenters... Eh, uitgevoerd door Terren Splisman, de jazzy-uitvoering. Ja, zelfs Bee Gees, daar is zelfs een jazzy-jasje uh, eh, aan gegeven. Luister bijvoorbeeld naar To Love Somebody... door de Smooth Jazz All-Stars. De schaduw van jouw glimlach. The shadow of your smile. Die Herb Albert was dat eh, met zijn orkest. En we gaan eh, genieten van de Anita Keursingers... met The Sunny Side of the Street. your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct. in the desert from now was looking at the riverbed and the story is told I read that from make me sad to think it was dead. Sailing through the desert, on a crystal I felt good to be out on the rain. those stars that turned to see, And they were clouds and birds and rocks and things. They were the sound of hills and rains. The ocean is a desert with the softening ground and the perfect disguise above. Under the sea, it slides hot and run, but the hues will give no loss will free. misschien heeft u het herkend. Uh, eh, Horse With No Name, de groep America. En dit keer wel in een heel bijzonder jazzjasje gestoken door de Arquaris, zo heet de groep. 7 Come 11, James Morrison. Live gespeeld, Jim Morrison eh, met 7 Come 11. Nou, het is bijna 12 uur, dus ja, dat volgt op 11. Dus het eh, past eh, goed bij elkaar, de timing van het liedje. Cole Porter, die hebben het over dat we nog met z'n allen even een klein beetje verliefd moeten worden, mensen. Let's fall in love, Cole Porter. ruimte voor uh, één liedje. Luisteraars, naar nou haar liedje. Klinkt zo oneerbiedig hè, als je het over jazz hebt. En, eh, en, ook nog gezegd dat het een liedje is. Nou, het is wel een liedje. Maar dan in een eh, jasje van improvisatie gestoken. En we gaan eruit met een nummer van Lionel Richie, All Night Long. Maar dan uitgevoerd in een jazzy vorm door Aaron Tesser. All Night Long. Wow. wordt begeleid trouwens, luisteraars, door de New Jazz Affair. time has come. Raise the roof, have some fun. Throw away the walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramel, fiesta forever. sing along. We're going to party, crown, fiesta forever. Come on and sing along all night long, all night, all night long, all night, all night long. Yeah, all night long. Oh. People dancing on in the street. See the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, lining, fiesta forever. Come on and sing my song. We going to party, blinding fiesta forever. Come on and sing my song all night long, all night.